Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaan die ontsnapte in 2012 van een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis. Dat blijkt uit gegevens van de politie. Degene die destijds de melding deed van de ontsnapping... waarschuwde dat de man een gevaar kon zijn voor zichzelf en voor anderen. Hij was opgenomen omdat hij zijn vrouw en stiefzoon had mishandeld. En ook had hij zijn superieuren bij de luchtmacht met de dood bedreigd. Agenten vonden de ontsnapte man bij een bushalte en brachten hem terug. Een Twitterbericht mag binnenkort twee keer zo lang zijn. De maximale lengte gaat definitief van 140 naar 280 tekens. Voor iedereen, heeft Twitter aangekondigd. De afgelopen weken werd al een proef gedaan met een kleine groep mensen en dat was een succes. Volgens Twitter werden er alleen in het begin van de test lange lappen tekst geplaatst. Veruit de meeste tweets zijn nog steeds niet langer dan 140 tekens. In Duitsland is een vrouw van 31 veroordeeld tot die samen met haar minnaar haar man met een machete had vermoord. De minnaar moet 13,5 jaar de cel in, de vrouw heeft levenslang gekregen. De minnaar sneed de hals van de man van 56 door toen die seks had met zijn vrouw. En door de uithaal raakte de vrouw ook gewond. Zij ontkent dat ze iets met de moord te maken heeft. Volgens haar werden zij en haar man tijdens de vrijpartij overvallen door gemaskerde mannen. Meer dan 100 jongeren slapen vannacht voor de deur van concertzaal AFAS Live in Amsterdam. En dat doen ze omdat ze morgenavond als eerste naar binnen willen bij het concert van Harry Styles, de voormalige zanger van de groep One Direction. Met nummers en gekleurde bandjes wordt bijgehouden in welke volgorde de fans bij het gebouw aankomen en dus morgenavond naar binnen mogen. De verwachte temperatuur vannacht ligt rond de 2 graden. In het zuidwesten koelt het af tot rond het vriespunt en er zijn mistbanken mogelijk. In het oosten is het bewolkt en daar blijft het iets boven nul. Morgen vrij veel bewolking. Smiddags breekt in het westen soms de zon even door en het wordt morgen een graad of acht. Dit was het NOS Journal.